Het zijn er zo'n 30% minder, zegt de politie. Nou, overvallen zien we nog steeds eh, eh, zeg maar op tankstations en op de supermarkten. Het goede nieuws is dat wij 70% van de gevallen een eh, verdachte kunnen aanhouden. En, ja, en, er is ook steeds minder contant geld. Dus het succes van overvallen is gewoon heel erg laag. Overvallen zijn dus minder aantrekkelijk... omdat er minder wordt betaald met cash, denkt de politie. De meeste mensen met een baan gaan er volgend jaar iets op vooruit. Een loonstrookjesbedrijf is gaan rekenen met alle nieuwe belastingregeltjes. Zij zeggen dat iemand met een bruto salaris van 3400 euro... elke maand ongeveer 80 euro meer overhoudt. De Amerikaanse Tweede Kamer wil onderzoeken of president Biden kan worden afgezet. Hij heeft volgens de Republikeinen als vicepresident invloed gehad... bij zakendeals van zijn zoon Hunter. Correspondent Rudy Bauma. Let wel, het gaat om een impeachmentonderzoek. Die leidt dus niet noodzakelijkerwijs tot een impeachment, een afzettingsprocedure. Daarvoor moet eerst overtuigend bewijs op tafel komen van corruptie... van bemoeienis van Joe Biden met de zaken van zijn zoon Hunter. Maar daar is dus nog geen bewijs voor. En een bijzonder gezicht in een grote hal in Maastricht. 2000 jongeren kregen daar gisteren een reanimatiecursus. En bij Maastricht denk je misschien ook wel aan André Rieu. Nou, die was er ook bij. Zijn orkest speelde liedjes met een goed reanimatieritme. Deze jongen heeft een hoop opgestoken. Ja, ik, vond het heel, eh, heel mooi om te zien hoe dat moest. En ik weet nu ook echt hoe het moet, ja. Ja, en André, nou, die kijkt er ook goed op terug. Nou ja, iedereen wordt ouder, dat weet je. De mensheid wordt grijs. Dus ik zou het ook fijn vinden als ik geholpen word vandaag morgen. En dan krijg je het weer nog. Vanochtend alleen aan de kust af en toe een zonnetje. Verder vooral veel grijs en af en toe regen of motregen. Later trekt het overal dicht en zijn er buien bij 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog 80 kilometer file in onze regio. De wat, lang, de wat langere exemplaren die vinden we op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. 10 minuten vertraging. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Hemhavens. 4 kilometer met een kwartiertje onthoud. 20 minuten is je vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij in Rijnse-Weert. 10 kilometer file daar. Ook 20 minuten vertraging op de N205 vanuit Haarlem naar Nieuw-Vennep voor de aansluiting met de A9. Kwartier op onthoud op de N232 vanuit Haarlem naar Amstelveen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 under my umbrella. La, la, is nothing. Oh girl, I'm sorry. I don't mean to be naughty. All my senses I'm losing. I don't know what I'm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 From now on, our troubles will be out of sight. smooth.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 Jennifer, Allison, Philippa Sue Deborah, Annabelle too I forget your name be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 never shy from a fight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 神，哈哈。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 am indeed alone again, naturally. It seems to me fijne dagen en een voorzitter.